Het gaat om een dieplader waarop een betonvergruizer staat. De combinatie zit muurvast onder het viaduct en het zal volgens de politie een zwaar karwei worden om de vrachtwagen met de betonvergruizer los te krijgen. Als dat eenmaal is gelukt zijn de problemen op ta 15 nog niet voorbij omdat het asfalt ook zwaar is beschadigd. De VVD is de grote winnaar geworden van de gemeenteraadsverkiezingen in Venlo. De liberalen kregen bijna 29% van de stemmen, goed voor 12 van de 39 zetels. Het CDA blijft gelijk in Venlo. De PvdA is de grote verliezer en raakte bijna de helft van zijn aanhang in Venlo kwijt. De sociaaldemocraten deden het wel goed in de Groningse fusiegemeente Oldamt. De PvdA blijft daar afgetekend de grootste partij. In Pelen en Maas, Horst aan de Maas en in Vendraai is het CDA als winnaar uit de bus gekomen. Een trots op Nederland van Rita Verdonk scoorde goed in Zuidplas. Ton haalde daar twee zetels. De VVD en de lijstverbinding ChristenUnie-SGP haalden de meeste stemmen in Zuidplas. De opkomst in de gemeente, waar gisteren verkiezingen werden gehouden, viel tegen. Bijna overal gingen minder mensen stemmen dan bij vorige gemeenteraadsverkiezingen. Uruguay heeft zich als laatste land geplaatst voor het WK voetbal in Zuid-Afrika. In de play-off tegen Costa Rica had Uruguay thuis genoeg aan een 1-1 gelijkspel. Eerder plaatste Frankrijk zich met moeite ten koste van Ierland. Na de reguliere speeltijd in Saint-Denis stond het 1-0 voor Ierland. Omdat de Fransen uit met 1-0 hadden gewonnen, moesten worden verlengd. In die extra tijd scoorden de Fransen. De Franse stervoetballer Henri gaf de beslissende voorzet en bekende na de wedstrijd dat hij daarbij hens had gemaakt. Rusland van Guus Hiddink gaat niet naar Zuid-Afrika. Portugal en Algerije plaatsten zich wel.